Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De voorspellingen van GGZ-instellingen dat patiënten noodzakelijke zorg om financiële redenen gaan mijden, lijken uit te komen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs GGZ-instellingen. De instellingen deden hun voorspelling toen minister Schippers bezuinigingsmaatregelen aankondigde om de kosten van de zorg te beperken. Vooral bij grotere GGZ-instellingen in het hele land hebben zich in januari fors minder patiënten gemeld dan in januari vorig jaar, tot de helft minder. Op 1 januari 2012 is een eigen bijdrage ingevoerd voor de GGZ. Minister Schippers weigert vooralsnog iets te veranderen aan de maatregelen. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft excuses aangeboden aan alle betrokken patiënten voor de opnames van het RTL-programma 24 uur tussen leven en dood. Het programma veroorzaakte veel ophef omdat programmamakers van iWorks patiënten op de intensive care soms zonder toestemming filmden. Het televisieprogramma is inmiddels gestopt. Servië mag kandidaat lid van de Europese Unie worden, vinden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Het officiële besluit wordt genomen op de Europese top van regeringsleiders later deze week. Roemenië heeft nog een voorbehoud, omdat het vindt dat Servië steviger garanties moet geven voor de bescherming van minderheden. Kandidaatlidmaatschap van Servië werd lange tijd tegengehouden omdat Belgrado te weinig deed om verdachten van oorlogsmisdaden uit de Balkanoorlogen op te pakken. Inmiddels staan de verdachte leiders Karadžić en Mladic voor het Joegoslavië-tribunaal. Feyenoord-spits Guillon Fernandes heeft van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel gekregen van vijf, vijf wedstrijden schorsing. In de wedstrijd tegen PSV zou Fernandes zijn tegenstander Marcelo een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager telde mee dat Fernandes in november ook al was geschorst omdat hij een tegenstander had geslagen en het seizoen ervoor voor natrappen. Het weer. Vannacht bewolkt en nevelig, op een enkele plaats een mistbank. Ook morgen nog veel bewolking en een graad of 10. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er zijn wel snelheidscontroles.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 Ja, gisteren was het een eh, prachtige dag, een eh, echte voorjaarsdag. zo eentje die we in Zandvoort graag zien. Nu is het een beetje minder, een beetje bewolkt. Helaas blijft het nog zo tot de tot aan woensdag ongeveer. En dan, maar de temperatuur gaat wel eh, flink omhoog. Ja, we hebben verschillende nummers eh, op de draaitafels liggen, klaar liggen. Jeroen, waar zijn we mee begonnen en waar gaan we mee verder? <laughs> We zijn begonnen met Christian Scott van een eh, cd die heet Live at Newport. Het nummer wat we gedraaid hebben is Isadora. Christian Scott kwam ik tegen op Norty Jazz Festival. Ik ben gek op trompetmuziek. Uh, Jazz is natuurlijk ook Ehm, is natuurlijk ook live. Ehm, en daar vandaan dit, eh, dit live nummer. Eh, we gaan verder met Lee Morgan, ook een bekend trompetist, alleen van lang geleden. We hebben een nummer van Introducing Lee, eh, Lee Morgan, een van zijn eerste albums uit 1956. En het nummer wat we gaan draaien is PS I Love You. eerste nummer van Introducing Lee Morgan zijn we verder gegaan met een ander nummer van het album The Young Lions. Hier speelt Lee Morgan samen met Wayne Shorter, Frank Strozier op alt sax, en Wayne Shorter op tenorsax, Bobby Timmons op piano en Bob Crenshaw op, bas en Louis Hayes op eh, drums. Het nummer wat we draaiden van dat album is Fat Lady. Ja, ik heb nu een nummer op de draaitafel liggen van Ella Fitzgerald. En dit omdat eh, niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor in de Voice Kids een meisje genaamd Ella, ik vermoed... Eh, vernoemd naar Ella Fitzgerald een nummer ter horen gebracht, uh, bracht Lullaby of Birdland ehm, dit deze op een dusdanig sensationele manier dat ze eigenlijk gewoon door had gemoeten. Maar het blijkt dat deze muziek nog niet helemaal, eh, nou, niet commercieel genoeg is. En dat daarom ehm, de coaches het niet, eh, het niet begrepen. Maar ze krijgt veel lovende kritiek op internet. En eh, we gaan nog wel iets van haar horen. Hier is Ella Fitzgerald met Tenderly. tenderly. The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I wandering by and lost in sight were we. Oh, the shows were kissed by the mist tenderly. up it in, I can't forget. Our two hearts met tenderly. Ba ba da da, your um, arms open wide and close me inside. You took my chops away from bops. Take para kapabilitas kula mana eh, eh, ilabato berarti mereka antri ke kola mala eh, kunsi Jones ibre tengkere bangga Harry Austin ilita ilita ilita Every time you need me, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps telling me so. Very close to you, turn me your slave. Coming to me and think you want to, anything better than living next to you. To the people. or do I really see heaven in your eyes? White as stars that shine up above us in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why I'm really feeling in the new? for love. So tell me why stop to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go, talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? Ooh, that would make me tongue and brave when we are one. I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on and let it rain. I'm sure together we can both endure a hurricane. Ooh. Come all day to love and tell me, deep, deep, do do do do, but it's deep, deep, deep, baby. What is all this talk? de jarige van vandaag, eh, Bill Russell, hij is inmiddels alweer overleden in 92. Dave Pell, eh, nou nog niet, maar in 1925. Eh, Flip Phillips, helaas overleden in 2001. James Moody, geboren in 1925. Leonard A. Berg, geboren in 1942. Eh, Mike Richmond, geboren in 1948. En Yosuke Yamashita. Ook geboren in 1942. Eh, maar Moody was dus eh, vandaag jarig en die wordt dus vandaag, denk ik dan, 87 jaar. Het volgende nummer is van Don Baez. Het nummer is van een, eh, een album wat opgenomen is in 1952, live in Milaan. En het heet Don Bias meets Dizzy Gillespie. Met Dizzy Gillespie natuurlijk op trompet, Don Bias op sax, Hubert Vol op alto sax, Bill Temper op tromboon, Raymond Vol op piano, Pierre Michaud op bas en Pierre Lemarchand op drums. verder gegaan met een album van Gratian Moncourt. Enigszins onbekend voor mij tot, eh, tot voor kort. Maar toen ik Lee Morgan zijn biografie nog eens aan het nalezen was, kwam ik erachter dat hij op dit album heeft meegespeeld. Eh, naast Lee Morgan, Gray, Gratian Moncourt speelde ook nog Jackie McLean op altsax, Bobby Hutcherson op vibrafoon mee, Bob Cronshaw op bas en Tony Williams op drums. Ja, Talmadge Holt Farlow was een Amerikaanse jazzgitarist. Eh, geboren op 7 juni 1921 en helaas alweer overleden uh, eh, 25 juli 1998. Hij werd ook wel genoemd de octopus vanwege zijn extreem grote handen. Ehm, ja, die een beetje leken op tentakels. Ehm, daarmee kon hij eh, dingen spelen op de gitaar die eigenlijk niemand anders kon. We gaan luisteren naar een nummer van hem My Old Flame. To leave you, I find little choice but to say goodbye. So this is it, huh? Well, no use being bitter about it. This is the one moment that I never thought I could live through. But now somehow that it's here, my dear, that foolish fear disappears. And saying goodbye seems sweet. It's plain that fate didn't want us on a one-way street. Don't worry Melvin Howard Tormey eh, met Don't You Worry About Me. Onder het kopje van de, de crooners. Uh, ja, zelfde naam als uh, Nat King Cole onder andere. het staat allemaal op één, éénzelfde cd. ik heb nog heel veel meer van deze, maar we gaan nu eerst verder volgende nummer is van een album waar heel veel eh, grote meesters op terug te vinden zijn. Het is een nummer van Art Blakey eh, met de Jazz Messengers en Thelonious Monk.